Props voor de huisrokken en de watskapaar. Watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen kanker wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen nog of moet ik beginnen? Je bent een shitback, dat soort man. Je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt. Wat gebeurt, Wat gebeurt. Je bent een MC, dat front maar Je komt niet op de grond, tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Je bent een on the cloud en je bent okay, niet body body Vieze Freddy is ook Freddy alsof je dat niet wist En ik drink tot de motherfucking fles leeg is Het pas goed als ik die flesjes in bezel Dan ben ik pas tango ah. Voor jezelf je lacht maar ik maak hier geen motherfucking grappen Bus uit mijn pik, je kan een lauw Dat tappen Staat de space maar ben niet van Star Trek Ook geen bassa bas, maar ik breek wel je nek Je bent een shit, dat soort maar je weet niet Je komt niet op de grond, op de grond. Op de grond, op de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw. Wat is nieuw? Je bent een shambag zonder cloud en je bent niet body, body, body, body.